jong en nog zo onervaren. Het leven had voor hem, voor hem nog geen gevaren. Hij ging van huis op zoek naar waar geluk. Een moeder had, dat bracht toen steun. zijn brood en loon, vond Ginsen brood en loon. Ja, ja, ja, ja, hij was een verloren zoon. Zijn moeder kreeg van hem geen taal of teken. Zij had wel duizendmaal zijn foto thuis bekeken. Hij zocht naar geld en dacht niet meer. voor hem is toch de dag gekomen en heeft het noodlot hem het schijngeluk ontnomen. Een knagend heimwee bleef hem toen naar huis, komt zijn geluk. geen liefde meer. Vond ginds zijn brood en lood.